10 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De drie grootste banken, ING, Rabobank en ABN AMRO... verlagen de rente op rood staan. Naar eigen zeggen doen ze dat om mensen die getroffen worden... door de coronacrisis meer financiële ruimte te geven. Rabobank en ABN AMRO hebben de rente op rood staan al verlaagd. ING volgt binnenkort. De rente op rood staan gaat omlaag van 13 naar krap 10 procent. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care heeft de richtlijnen voor IC-artsen aangescherpt. Voor het moment dat er niet genoeg IC-bedden meer zijn. Door de coronacrisis kan dat gebeuren. En dan worden mensen die weinig kans hebben om te overleven niet meer opgenomen. Als de beddenschaarste op de IC's nog verder toeneemt... zullen in het uiterste geval mensen van 70 jaar en ouder niet meer worden opgenomen. Overigens zijn er op dit moment nog voldoende intensive care bedden... en wordt het aantal ook uitgebreid. Curaçao heeft Nederland gevraagd om 400 miljoen euro voor de komende drie maanden... om de gevolgen van de lockdown vanwege het coronavirus op te vangen. Het land heeft het geld naar eigen zeggen zelf niet... en kan het ook niet lenen op de kapitaalmarkt. Op Curaçao zijn de winkels gesloten, de luchthaven is al drie weken dicht... en het toerisme ligt nagenoeg stil. Alleen supermarkten en apotheken zijn open. Met de 400 miljoen euro wil Curaçao mensen die zonder werk zijn komen te zitten steunen... en bedrijven en ZZP'ers helpen. Rechtbanken gaan vanaf volgende week meer zaken behandelen en niet alleen de meest urgente. De Raad voor de Rechtspraak reageert daarmee op de oproep van advocaten en slachtoffers om, ondanks de coronacrisis, meer zaken te behandelen. Het zal vooral gebeuren via video- en audioverbindingen. De rechtbanken zelf blijven tot eind april beperkt toegankelijk. Het weer helder met weinig wind. Vannacht en morgenochtend vroeg land inwaarts lichte vorst. Morgen in de loop van de dag stapelwolken. Het wordt 12 tot 15 graden.